Arriba en olé, je hoort het in ieder café. steeds weer die kreet. Arriba, arriba, olé. De zomer met zijn blauwe hemel en de zon. Een tijd waarin voor natuur verandert in een paradijs. Een ijskomman die vent weer met zijn ijs. Het is tijd voor vakantie, kom mensen erop uit. Ah, café. De zomer met zijn lange dagen en verdier. Een lammetje dat springt van blijdschap en plezier. Het gele strand, de golven en de zee Het is tijd voor vakantie, kom mensen erop uit. Arriba en olé, je hoort het in ieder café.